De afdeling is zwaar beschadigd door een brand die vanochtend uitbrak. Patiënten worden op het Franciscus ziekenhuis in Roosendaal en mogelijk nog in andere ziekenhuizen in de omgeving. Bij de brand raakte niemand gewond. De oorzaak van de brand in Bergen-op-Zoom is nog niet bekend. De gemeente Eindhoven mag van de rechter asielzoekers onderbrengen in een voormalig verzorgingstehuis. Enkele buurtbewoners maakten bezwaar tegen de komst van de 700 asielzoekers naar de Orangerie, omdat ze niet betrokken waren bij de besluitvorming. Maar voor de rechter wegen de belangen van het COA en de gemeente Eindhoven zwaarder. Voorzitter Jonker van de Europese Commissie ontkent dat hij belastingontduiking heeft aangemoedigd toen hij nog premier van Luxemburg was. Hij geeft wel toe dat hij eerder op de zaak had kunnen reageren. De Europese Commissie onderzoekt of tijdens de regering van Jonker grote bedrijven belastingvoordeel kregen via illegale constructies. Minister Ascher heeft veel vragen over het onderzoek naar de steun van Turkse jongeren voor de terreurgroep IS. Onderzoeksbureau Motivaction concludeert in een onderzoek dat Turkse jongeren massaal achter IS staan. Ze vinden Syriëgangers helden, maar tegelijkertijd zijn ze voor democratie en tegen een kalifaat. Ascher noemt dat ongerijmdheden en wil een diepgravend onderzoek naar de beweegredenen van de jongeren. Theaterregisseur Johan Simons krijgt de Prins Bernhard Cultuurfondsprijs. Simons krijgt de prijs, inclusief 150.000 euro, voor zijn grote bijdrage aan de theaterkunst in Nederland en in het buitenland. Simons is op dit moment directeur van de Münchener Kammerspiele. Tot besluit nog het weer. Wat regen of motregen, maar vanavond van het zuidwesten uit droog. Vannacht vooral in het noordoosten nevel of mist. Morgen af en toe zon. Het wordt 10 tot 12 graden. Dit was DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad alleen wat vertraging voorlopig op de A16 en de A20. Op de A16 Rotterdam-Breda staat bij Dordrecht 2 kilometer. En verderop bij de Moerdijkbrug nog eens 2 door een kapotte auto.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 CFM Jong, jong, jong Zandvoort. Vorige uitzending was ik er niet, want ik zat ik namelijk met mijn arm in het gips. Dus dat ging een beetje moeilijk met al die knopjes. Goed, ik heb een beetje een nieuwe opstelling gemaakt van eh, het programma. Want namelijk ehm, om kwart over vier beginnen we eerst met de top 5 games. En dan om half vijf de bioscoop top 5. Om kwart voor vijf de evenement in Zandvoort voor de jeugd. Om vijf uur komt dan het nieuws tussendoor. En dan heb ik een heel uur lang, zeg maar de top 40 hits. Waarvan ik er ongeveer 15, 16 nieuwe tracks, ja de beste zeg maar. En die ga ik dan voor je draaien. Maar we beginnen eerst met Salsa Tequila.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 Destiny op nummer 4 voor de PlayStation 3 en de PlayStation 4, Xbox 360 en de Xbox One. Dan op nummer 3 Forza Horizon 2, de Xbox 360 en ook de Xbox One. Ehm, op nummer 2 de Last of, Last of Us Remastered, de PlayStation 4. En op nummer 1, ja ja ja ja, GTA 5 voor de PlayStation 3 en de Xbox 360. Ja, voor, de, voor mensen die het niet kennen, de nieuwe Xbox One is uit. Dat is, ehm, ik hoorde van kinderen van mijn school dat eh, als je daar tegen praat, dat hij het ook gewoon doet, weet je wel. Dus als hij zegt, eh, zet je Xbox aan, dan zet hij gewoon je Xbox aan. Maar dan moet je wel Engels goed kunnen. Want hij staat namelijk afgesteld op Engels. Goed, we gaan weer verder met muziek. Bless no money, no stress. This one is straight for the girl, Enrique Iglesias, alongside, into the zone. Somebody says, come and take me. baby girl. Got me begging, got me hoping that the night don't stop. Rock that body, come and don't stop partying.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 Dat was Kensington met Streets. Ik ga nu een speciaal plaatje draaien voor iemand. Dat, eh, zij heet Fenne. Fenne, mocht je nou zitten luisteren, deze is voor jou. Dat is Sinterklaas, wie kent hem niet? U, zult, vast denken, waarom draai ik Sinterklaas?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 Dan ga ik verder met de bioscoop op vijf. normaal heb ik nu het dier van de week, dat wou ik eigenlijk zeggen. Maar voor de bioscoop top 5. Goed, op nummer 5 staat er Mees Case op de planken. Voor alle leeftijden. Op nummer 4, ja daar heb je hem al. Nieuwe film Sinterklaas, het geheim van de ring. Op nummer 3, Pijnstillers, 9 jaar en ouder. Maya de Bij op nummer 2, ook voor alle leeftijden. En dan Dummy de Mummy, ja, die staat op nummer 1. En die is voor 6 jaar en ouder. En dan gaan we weer verder met de muziek. En dan ben ik om kwart voor 5 weer terug met de evenementen in Zandvoort voor de jeugd. I keep going to the river to pray, cause I something that can wash out the pain And I'm lost, I'm sleeping all these demons away What's your ghost, the ghost of you, it keeps me awake My friends had you figured out Yeah, there's so much inside of you You tried hiding another you But your evil was gone.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 Dan kan het opschuiven. Ja, dan heb je mijn achtergrondliedje weer. Goed, dan beginnen we op 16 november. Ik vertelde net al een stukje. Dat eh, op 16 november komt om 12 eh, uur Sinterklaas aan de Zandvoort op het strand ter hoogte van de rotonde bij het Wittersmuseum. Daarna gaat het feest verder in de uh, in Zandvoort. Kaart voor, de, ja, voor het pietenfeest, zeg maar, zijn te koop bij de Bruna. Dan komt de feestmarkt er weer aan op 23 november van 10 tot 5 uur. Daar op de markt zijn zo'n 300 kramen. Daarnaast zijn er ook attracties, muziekshows en nog veel meer. Goed, dan gaan we verder naar 13 december alweer. Dan is de ijsbaan er weer in Zandvoort. Tot 4 januari. Een echte ijsbaan met een koekenshopie om een lekkere warme chocomel te nemen. Voor nog meer informatie ga je naar winter, winterwonderland.nl de ijsbaan is uiteraard voor alle leeftijden en als afsluiter, niet vergeten natuurlijk, is er op 3 januari Disco on Ice. En dat begint allemaal om 5 uur en het eindigt ja, ongeveer rond 10 uur. En ook dit jaar is de sprookjeswandeling ook eh, weer, er weer, zeg maar. En ehm, dat is om 20 december op het Kerkplein. Eén kaartje kost maar 4,50 euro voor de sprookjeswandeling. De sprookjeswandeling begint om 4 uur en eindigt ongeveer om 7 uur. Voor meer informatie ga je naar www.sprookjeswandeling.nl Overigens zijn de kaarten ook te koop bij de Bruna. Ja, en dan eh, ga ik verder voor één item naar het volgend jaar. Want ze willen daar graag mensen voor hebben. Is op 1 eh, januari de nieuwjaarsduiker uh, ehm, weer ter hoogte van de Beach Club 5.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 Ik ga nu eh, muziek doordraaien tot aan het nieuws. En daarna ben ik terug eh, met de top 40. En daar heb ik de 15 16 nummers, eh, beste nummers uitgehaald. En die hoor je dan straks na het nieuws. Hierna hoor je nog... Ehm, ja, wat... eh. Snake met Turn Now For What. Die hoor je hierna. Je hoorde nu Kensington met Streets. zometeen bij het tweede uur van CFM Jong voor. Daarna hoor je de, dus de top 40.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 Zelfs de Bosnische